ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De bestrijding van discriminatie op de huurmarkt lijkt steeds beter te gaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor woondiscriminatie... waar deze onderzoeker aan meewerkte. We hebben gereageerd op huurwoningen met de vraag van... ja, ik zou graag de woning willen bekijken. En dat hebben we gedaan met meerdere fictieve personen. Het enige verschil is bijvoorbeeld dat de ene persoon een Nederlands klinkende naam heeft en de andere persoon een Marokkaans klinkende naam. En vervolgens kregen beide namen ongeveer even vaak een uitnodiging. In de jaren hiervoor was dat niet zo. De onderzoeker denkt dat de verbetering te maken heeft met antidiscriminatiecampagnes van de overheid. In Hogeveen is vandaag het openbare afscheid van René Karst. In het theater waar hij vandaag zijn nieuwe show zou aftrappen... kunnen fans nu langs zijn lichaam lopen. Karst overleed vrijdag plotseling. Hij was 59 jaar. Onrust in de Tweede Kamer over de onbekende drones. Die legden afgelopen weekend het vliegverkeer op Eindhoven Airport plat. En ook zijn ze gezien boven de militaire luchtbasis Volkel. En dat is ernstig, zegt de Kamer. Zeer zorgelijk. En we hebben het natuurlijk al gezien in veel andere Europese landen. En het was eigenlijk wachten op het moment dat het ook in Nederland zou gebeuren. Dit zijn geen hobbyisten die een drone even ergens laten vliegen. Dus hier moet je je wel zorgen om maken. Het eerste wat ik dacht, net als waarschijnlijk veel mensen thuis... Hoe kan dit? En van wie komt dit? Je de Kamerleden van D66, VVD en GroenLinks-PVDA. Zij willen snelle maatregelen. Nou, het kabinet heeft inmiddels anti-drone kanonnen besteld... maar die komen pas over een jaar. Later vandaag is er een debat over de drones in de Kamer. fans van Michael Jackson kunnen zaterdag in Tilburg... een aantal spullen van de King of Pop in handen krijgen. Er worden onder meer schoenen en jassen geveld. Het pronkstuk is een met diamanten belegde handschoen. En die is tussen de 30 en 50.000 euro waard. De spullen zijn echt van Jackson geweest. Er zitten certificaten van echtheid bij. Dat zegt eh, de veilingmeester tegen Omroep Brabant. Het weer. Op veel plaatsen komt mist voor. Vooral in het noorden van het land kan dat dichte mist zijn. In de loop van de ochtend trekt de mist op. Het blijft wel bewolkt, maar wel droog. Het wordt 4 tot 8 graden.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 In Thailand zijn al zeker 33 doden gevallen door noodweer en overstromingen. Sommigen kwamen om door aardverschuivingen, anderen werden geëlectrocuteerd. Problemen zijn het grootst in het zuiden van Thailand. De Europese Unie is mede verantwoordelijk voor de misstanden... waar Soedanese kinderen die op de vlucht zijn mee te maken krijgen, zegt Save the Children. Volgens de organisatie focust de EU zich vooral op strenge grensbewaking... en worden kinderen daardoor in de handen van mensensmokkelaars gedreven. En vandaag is de laatste van drie stakingsdagen op rij in België. Maandag en gisteren legde vooral personeel van de publieke diensten het werk neer. Vandaag is een nationale actiedag en doen ook andere sectoren mee... zoals winkels en productiebedrijven. Het weer bewolkt met vooral een in het noorden kans op mist. Vanmiddag weer wat meer kans op zon. Bij 4 tot 8 graden. Dit is ZFM.